Donderdag stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden al in met de wet. Dat ging niet vanzelf. Tegenstanders maken zich zorgen over de staatsschuld en de gevolgen voor de economie. De explosie op een bedrijventerrein in Borculo heeft geen gevaar opgeleverd voor de omgeving. Volgens de burgemeester van de gemeente Berkeland is de situatie volledig onder controle. Afgelopen avond kwam er een oranje wolk met een gevaarlijke stof vrij bij een ontploffing in een tankwagen. Daarbij vielen geen gewonden. De wolk is inmiddels opgelost in de lucht, zegt de veiligheidsregio. In Mexico is een protest tegen massatoerisme uit de hand gelopen. Enkele van de honderden demonstranten werden agressief en vernielden gevels van winkels. Gemaskerde mannen sloegen ramen in en plunderden luxe winkels in toeristische gebieden. Ook vielen ze buitenlanders aan. Het protest was gericht tegen de massa's toeristen die uit de VS naar Mexico-stad komen. Sinds de komst van de toeristen die in coronatijd aan de lockdowns in de VS wilden ontsnappen... zijn huren enorm gestegen en moeten inwoners wijken voor koffietentjes en restaurants. Vanaf vandaag mag er op drie plekken in Parijs gezwommen worden in de Seine. Dat was meer dan 100 jaar verboden vanwege vervuiling en gevaarlijke situaties. De afgelopen jaren stopte de Franse hoofdstad bijna anderhalf miljard euro in een grote schoonmaakoperatie. Onder meer vanwege de Olympische Spelen van vorig jaar. Het weer op de meeste plekken is het droog, maar lokaal is een bui mogelijk. Overdag is het bijna overal bewolkt en kan er wat regen vallen. In het zuidoosten is af en toe de zon te zien.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 You can make my life worthwhile. I can make you start to heart just to please me. Gotta get some passion from a woman. Stop. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess.